Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Vanwege sneeuw en gladheid geldt tot middernacht code rood voor een groot deel van het land. In de meeste provincies blijft het tot ver in de avond sneeuwen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke omstandigheden op de weg... en adviseert om niet te gaan rijden. Volgens de ANWB is het tot nu toe de drukste avondspits van het jaar. De NS heeft een aangepaste dienstregeling en raadt reizigers aan om zo vroeg mogelijk te vertrekken. En ook luchthavens hebben overlast. Schiphol heeft ongeveer een derde van alle vluchten van vandaag geannuleerd. In New York is een explosie geweest in het centrum van Manhattan. Die was in het station Port Authority tijdens de ochtendspits. Waarschijnlijk was het een mislukte zelfmoordaanslag. De verdachte zit vast, hij raakte gewond. Drie anderen raakten licht gewond. Vijf jaar cel voor de man die op de Vinkenveense plassen een speedbootongeluk veroorzaakte. In hoger beroep kreeg hij een jaar meer dan de rechtbank hem eerder oplegde. In 2014 voer de man met een speedboot tegen een sloep en vielen er twee doden. Hij had te veel drank op en ging te hard. Behalve vijf jaar cel kreeg de man een vaarverbod en moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 125.000 euro. Kruidvat stopt uit voorzorg met de verkoop van twee soorten babyvoeding. Een van de grondstoffen die erin zijn gebruikt komt uit een fabriek in Frankrijk waar salmonella-besmettingen zijn geconstateerd. Het gaat om twee soorten van het eigen merk Extra Care. Kruidvat roept mensen op het product terug te brengen naar de winkel. Op de website staan de betrokken streepjescodes. In Frankrijk zijn 25 baby's besmet geraakt. Volgens een woordvoerder van Kruidvat zijn er in ons land nog geen klachten bekend. Het weer dan nog, het sneeuwt bijna in heel het land. Zware sneeuwval is mogelijk in een brede strook van Zeeland via Utrecht naar Overijssel. In de loop van vanavond en vannacht trekt de sneeuw het land weer uit. Vannacht en morgen is het glad. Morgen kan er af en toe nog een winterse bui vallen en gaat het weer dooien. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In grote delen van het land heeft het verkeer nu hinder van de gladheid door de sneeuwval. Alleen in Limburg, Drenthe en delen van het oosten gaat het nog redelijk goed. De situatie verslechtert verder in Zuid-Holland. Daar rijdt het nu langzaam op de snelwegen rond Den Haag en Rotterdam en nu ook bij Amsterdam. Op de snelwegen rond Tilburg en Eindhoven is de situatie hopeloos. Ik noem nog een paar trajecten met veel vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt de Hoek en het Ketelplein bij Rotterdam. Verder op de A7 Horen-Zaandam tussen Horen en Zaandam. De A9 Alkmaar-Diemen tussen knooppunt Kooimeer en Afrit AMC. De Ring van Amsterdam op de A12 Den utrecht tussen de Haag-Malieveld en Zevenhuizen.